We hebben Lady Gaga net zien optreden en daar werd het publiek uiteraard enthousiast van. Tot nu toe wel het hoogtepunt. Er ging een gerucht dat ze op een rotsblok door de scène zou varen, maar dat hebben we nog niet gezien. Maar wie weet komt dat nog. Ondertussen hangen de donkere wolken boven de stad. U ziet het, het is behoorlijk gaan regenen ook in Parijs. Atleten met een poncho op de boot. U mag best weten dat wij op de commentaarpositie ook onder een zeil zitten, maar dat mag de pret niet drukken. Later vanavond komt Nederland voorbij, samen met Peru op één boot. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen een man die zijn pasgeboren baby doodschudde. Het zeven weken oude kindje werd vorig jaar met gebroken ribben en hersenletsel opgenomen in het ziekenhuis, waar hij niet veel later overleed. De vader ontkent dat hij de baby heeft verwond, maar volgens de rechter is bewezen dat hij het kind hard heeft geschud en zijn hoofdje ergens tegen aansloeg. De man werd eerder deze maand veroordeeld tot zeven jaar cel. Het OM vindt die straf te laag. En in een strak rood badpakje over het strand rennen om mensen te redden. Lifeguard zijn hier aan de Nederlandse kust is misschien niet zo romantisch als in Baywatch. Maar toch een vette vrijwilligersbaan vinden een hoop mensen. Een club jongeren volgt deze week een stoomcursus. In één week tijd worden ze opgeleid tot lifeguard. Nou ja, het is fantastisch dat je mensen kan helpen. Je, je staat hier en als je dan iemand uit het water helpt... of desnoods is het al een pleister plakken... kunnen mensen er zo blij van worden en dat is gewoon een goed gevoel. Het gaat dus om een vrijwilligersbaan, maar dat vinden deze jongeren niet erg. Ik vind dat je hier niet echt betaald voor hoeft te krijgen, want ik vind het zo leuk dat je zeg maar... Ja, als zou ik ervoor moeten betalen, zou ik het nog steeds doen. het is vrijwilligerswerk, maar daar denk je niet eens aan. Je, je staat hier om mensen te helpen en dat is het leuke eraan. De opleiding is gratis en bedoeld om meer vrijwillige strandwachten op de stranden te krijgen.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 heart's true. Shoot for the stars above the moon. Fears and restrictions are nothing but demons who get in the way of your life if you let them. You only got one. body. inside you find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no. Tell them everything is gonna be. una vecina que me corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi 'Cause you're beautiful, beautiful, beautiful, beautiful.